Jeroen van Kamp met het NRS Journaal. Het OM heeft maandenlange zelfstraffen geëist tegen mannen... die worden verdacht van betaalde seks met een minderjarig meisje... in een hotel in Valkenburg. In totaal worden 29 mannen verdacht. Vandaag stonden de eerste zes terecht. Geen van de verdachten kwam opdagen bij de rechtbank. De hoogste straf die het OM eiste was een zelfstraf van een jaar. De laagste vier maanden. De eisen verschillen onder meer omdat sommige verdachten spijt hebben betuigd. Mensen die bij organisaties werken die met belastinggeld worden betaald... mogen niet meer verdienen dan 178.000 euro. Minister Plasterk vindt dat de balken en de norm voor meer mensen moet gelden dan nu het geval is. Hij twijfelt of ook specialisten en unieke talenten onder het maximumsalaris moeten vallen. Sinds dit jaar mogen topfunctionarissen in de publieke sector niet meer verdienen dan een minister. En dat is 178.000 euro. De huizenmarkt ligt weer op het niveau van voor de crisis, meldt makelaarsvereniging NVM. Vorig kwartaal verkochten NVM-makelaars ruim 37.000 woningen. Het hoogste verkoopcijfer in acht jaar. Mogelijk komt dit doordat de hypotheekeisen per 1 juli strenger zijn geworden en de hypotheekrentes weer beginnen te stijgen. Niet alleen werden er meer huizen verkocht, ook de huizenprijzen stegen weer. Gemiddeld werden huizen voor 224.000 euro verkocht. Dat is bijna 4% hoger dan een jaar geleden. De terugkeer van Marco van Basten bij het Nederlands elftal is een feit. De 50-jarige oud-bondscoach wordt definitief assistent van bondscoach Danny Blind... die de taak heeft overgenomen van Guus Hiddink. Van Basten tekent een contract voor drie jaar tot en met het WK van 2018 in Rusland. De KNVB kwam eerder met AZ tot overeenstemming... waar Van Basten sinds vorig jaar werkte. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af en er valt nog een enkele bui. In de loop van de dag is er minder kans op regen. Warm wordt het niet, 16 tot 19 graden.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 is ook weer in de studio. Piep de piep, hoera. Hallo. <laughs> We gaan zo meteen beginnen met de status quo... en daarna Diana Ross en de Supremes. En we hebben dan nog een heerlijk uurtje muziek voor de boeg. Dus blijf luisteren en kijken. Tot zo. Ja, ik moet even de koptelefoon opzetten. Anders hoor ik mezelf niet. toch? en ik hoor mezelf zo graag toch. Ja, nou, eh, dit waren de <laughs> Diana Ross en de Supremes. <laughs> niet lachen, eh, eh, uit 1967 en de eerste single waarop een synthesizer is te horen. Nou, is dat ook weer een nieuwtje voor je. En we begonnen met The status quo en What You're Proposing. We gaan gauw even naar 1955 naar zo'n heerlijk nummer van de Johnston Brothers. Hernando's Hideaway. I know a dark, secluded place, a place where no one knows your face, a glass of wine, a fast embrace. It's called Hernando's Hideaway, ole. All you see are silhouettes, and all you hear are castanets, and no one cares how late it gets, not at Hernando's Hideaway, ole. The Golden Finger Bowl or any place you go. You'll meet your Uncle Max and everyone you know. But if you go to the spot that I am thinking of, you will be free to gaze at me and talk of love. Just knock three times and whisper low that you and I were sent by Joe. Then strike a match and you will know you're in Hernando's hideaway. and I were sent by Joe. Then strike a match, and you will know you're in Hernando's hideaway. ...1955, eh, de Johnston Brothers en Hernando's Hideaway. We gaan even naar een one-hit wonder uit 1960... Een instrumentale van het Ray Bryant combo It's Medicine Time. It's Madison time. Hit it. You're looking good. A big, strong line. When I say hit it, I want you to go two up and two back with a big, strong turn and back to the Madison. Hit top. to go two up and two back, double cross, come out of it with the rifle back. Hit tuck. it. Now when I say hit it, I want the big strong M, erase it and back to the medicine. Strong, Cleveland Box, and back to the mix. Now, when I say hit it, I want the big, strong basketball with the Wilt Chamberlain hook. medicine and back to the medicine. Hit it. And away we go. Now that when I say hit it, birdland till I say stop. Hit it. How about a little stiff leg there? You're looking good. Now when I say hit it, come out of the birdland back to the medicine. Hit it. When I say hit it, go two up and two back, double cross and freeze. Hit it. And hold it right there. Een leuke instrumentale en daar zit er gewoon iemand irritant doorheen te babbelen. Dat is zo jammer vind ik dan weer. It's Madison Time van de Ray Bryant Combo. Een one-hit wonder. Eh, ja, en terecht zou ik zeggen. Ehm, goed, we gaan weer eens naar een top 100 hit uit 1972... van de Nederlandse band The Dizzy Man's Band. Hier is eh, Jumbo. turn his track. Jumbo, Jumbo feels kinda nervous, don't know what goes on. He looks back. Run and go, don't you know that you can't be shot? Run and go, don't you know that you can't. They want you deep, watch your step.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 Goed zo. Ga <laughs> gaan we je eventjes bijbrengen. Eh, Please Please Me, dat werd door John en Paul geschreven. En dat was, toen zij het schreven, een beetje bluesy, slow nummer. En een beetje in de trant van Only the Lonely van Roy Orbison. Want dat vonden ze wel een mooi nummer. Maar George Martin zei van nee, wat mij betreft moet het wat vlotter. En hij had natuurlijk gelijk. Het werd eh, opgenomen om te beginnen op 26 november 1962. En het heeft wat even geduurd, een keer of 15 voordat het goed op de plaats stond. En Ask Me Why, de B-kant, dat duurde maar zes keer voordat het goed op de plaats stond. Want dat was iets makkelijker om eh, uit te voeren. Hier zijn ze dus met hun tweede single uitgebracht begin 63. Please Please Me en Ask Me Why, The Beatles.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 moet de suspense even een beetje hoog houden... want eh, Hans weet niet hoe deze zanger heet. Hij komt er niet op. Wel nu, het was de LP Mona Bona Jaken... en het heet eh, Lady Darbanville... want de zanger die had verkering met Patty Darbanville... en hij wilde eigenlijk wel verder met haar... maar zij gaf de voorkeur aan haar eh, carrière in Amerika. En deze zanger heette Cat Stevens. <laughs> Dat, is hem. oh ja, zo'n oh ja momentje. Ehm, we gaan <laughs> verder... We gaan verder met een one-hit wonder. En eh, nou, het is, een, het is al een wonder dat ik hem heb gevonden. Want het is echt een one-hit wonder. Billy Bland en Let the Little Girl Dance uit 1960. Little Billy Bland en Let the Little Girl Dance. Zijn we toe aan een 3 in 1 en die wordt vandaag verzorgd door Melanie met drie hele mooie nummers. Trans beautiful people. You live in the same world as I do, but somehow I never noticed you before today.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 care of me. Maybe I'll take care of you. Beautiful people, you look like friends. make be beautiful people too. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. Cause all of the beautiful people do. <laughs> And all the beautiful people too. <laughs> Een hele fijne 3 in 1 van Melanie, Melanie Safka. We horen achtereenvolgens Animal Crackers, Ruby Tuesday en Beautiful People. Dan gaan we toe naar een nummer eh, uit eh, 1958 van Jimmy Clanton. Het heet Venus in Blue Jeans. En die komt ongetwijfeld uit de hele generatie pro-dance smile zangers. Zoals Fabian en eh, nog meer van dat soort jongens. Jimmy Clinton en Venus in Blue Jeans uit 1958. We zijn toe aan een top 100 hit uit 1982. Hier is ABBA. dit uit 1982, One of Us van ABBA. Dan gaan we een beetje eh, bubblegum rock weer doen. En ook weer zo'n one-hit wonder. Gimme Gimme Good loving van de Crazy Elephant. is van mij. my Matchbox nummer 33 op deze 9 juli 2015. Ik heb er weer van genoten, ik hoop u ook. Ehm, Hans komt zometeen de volgende twee uur invullen met zijn ZFM Muziek Boulevard live. Blijf dus lekker luisteren, want hij begint natuurlijk weer met de Beatles. Jawel, yeah! Wij zijn de volgende week weer.